Een hackteam van de AIVD heeft zeker een jaar en mogelijk langer toegang gehad tot een beruchte Russische hackgroep. De AIVD had niet alleen computers gehackt, maar ook een bewakingscamera in de gang van het kantoor in Moskou. De circa tien Russische hackers hadden niet door dat al hun handelingen werden gevolgd. De stiefvader die vastzit voor de dood van het meisje Jamila uit Hogeveen... heeft haar volgens het Openbaar Ministerie gewurgd in zijn auto. Dat bleek vandaag op een proforma-zitting. De 46-jarige man meldde zich vorig jaar in oktober bij de politie in Assen. Hij had het dode lichaam van de 12-jarige Jamila bij zich in zijn auto. Het OM wil een reconstructie maken van de gebeurtenissen... zodat meer duidelijk wordt over de motieven van de stiefvader om Jamila te doden. Het radioprogramma Ekdom in de Ochtend heeft de Gouden Radioring gewonnen. 2017. Presentator Gerard Aikton speelde ook de prijs voor de beste radioman, de zilveren radioster, in de wacht. Het is de vierde keer dat de DJ van NPO Radio 2 de prijs wint. Annemieke Schollaert, ook van NPO Radio 2, won de zilveren radioster vrouw. Zij won de prijs ook al eens in 2011. En naast de publieksprijzen werden ook de vakjuryprijzen uitgereikt, de Marconi Awards. De Marconi Oeuvre Award ging dit jaar naar Adam Curry voor zijn verdiensten voor de radio. Op het vliegveld van Bonaire zijn passagiers te dupe geworden van een ruzie over een vliegtuigtrap. Het toestel waarmee ze op Flamingo Airport landden had geen trap aan boord en de afhandelaar van hun vlucht had er ook geen. Even verderop stond wel een trap, maar die was van een andere afhandelaar en die heeft ruzie met de eerste. De passagiers moesten uren wachten voordat de ruzie was opgelost en dat gebeurde pas nadat de autoriteiten een noodverordening hadden uitgevaardigd. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het vrijwel overal droog. Morgen wordt het ongeveer hetzelfde weer als vandaag. In het weekend trekt de wind aan en dan valt er soms wat regen.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 En de tweede album is ook gloedje nieuw van Hanitra van het label Arc Music uit Engeland. En dat gaat over eh, muziek uit Madagaskar, Lassa, heet het. Oké, ik wens je veel luisterplezier. En... Um, meer info op peacefulradio.info.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 Karen Olson. And this is Crispin Barrymore. We're artists on Radio Peaceful. Please visit my website, www.karenolson.com. Stream. You can purchase the music on CD Baby, iTunes, or Amazon, and visit my website at wwwcatherinek musiccom volta a pisar estas pedras outra vez. Kelly Andrew. Thank you for listening to Peaceful Radio. Please visit my website at kelly-andrew.com. Ken Verhicke, and you are listening to Peaceful Radio.